Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het komt met bakken uit de lucht in het noorden van Italië en het zuiden van Zwitserland. Er geldt daar code rood vanwege het noodweer. In de Zwitserse Alpen en op de grens met Frankrijk kan heel veel regen vallen. over het noorden van Italië raast intussen een storm. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn daar wegen afgesloten en rijden treinen niet. In de buurt van Turijn zijn twee mensen uit een auto gered die in een rivier terecht kwam. De meeste Nederlanders willen dat de overheid klimaatverandering aanpakt... maar vinden ook dat er een hoop niet helemaal lekker gaat. Het klimaatbeleid moet anders, zeggen ze tegen onderzoekers... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze vinden vooral dat er veel te lange baan geschoven wordt. Dus dat er een gebrek aan daadkracht is. Wat ook vaak genoemd wordt, is die, eh, zijn de veranderingen in beleid. Dus daarbij wordt ook ehm, vaak genoemd dat mensen zich storen, eraan storen dat ze eerst investeren bijvoorbeeld in zonnepanelen. En dat vervolgens ehm, dat nadelen oplevert. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat mensen met een hbo of universitaire opleiding veel vaker het gevoel hebben dat het klimaatbeleid er niet voor hen is, Overigens vindt 40% van de Nederlanders dat andere problemen eerst moeten worden aangepakt... zoals armoede en migratie. En vrijwilligers maken jacht op Aziatische hoornaars. De koninginnen van die killerwespen vliegen op dit moment volop uit om nesten te bouwen. Maar ze moeten worden bestreden en daarom werken ze in Zeeland met nieuwe vallen. Door grote gaten kunnen ze er hierin dan komen ze in dat compartiment eronder. Kijk, ze probeert eruit te komen. Zie je dat? Zielig zicht eigenlijk. Ja, we kunnen niet anders als eh, bestrijden. Dat, eh, dat is iets... Want ze eten te veel van onze bestuivende insecten. In drie weken tijd vingen ze 400 koninginnen. Dat gebeurde niet allemaal met die nieuwe vallen. Ook vliegen, meppers, schoenzolen en jampotjes werden ingezet... voor de strijd tegen de Aziatische hoornaar je het weer nog in het oosten vooral wolken en af en toe regen. In het westen is het ook grijs, maar daar is het wel droog en zijn er ook opklaringen met wat zon. Het wordt vandaag max 10 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend.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 Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. And I know it's hard to hold it inside. It stays like it all creme of the chess world in a show with everything but you sunshine.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 is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens het Nationaal Fonds Kinderhulp komt dat mede door de gestegen prijzen. In de Oekraïnse stad Dnipro zijn twee doden gevallen bij een grote Russische droneaanval. Zeker 16 mensen raakten gewond, onder wie drie kinderen.